RTV Oost meldt dat die man is aangehouden. De vrouw werd samen met de man naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Het is niet duidelijk of de man en de vrouw elkaar kenden. De politie spreekt met getuigen die de steekpartij hebben gezien. Zij hebben ook slachtofferhulp aangeboden gekregen. Naast een stem op de president kunnen inwoners van sommige Amerikaanse staten volgende week ook over het abortusbeleid stemmen. Zoals in swing state Arizona, waar veel conservatieven wonen. Voor deze man is vrijheid en dus ook de vrijheid van keuze heel belangrijk. I support women being able to make choices in their lives. And um, although I view myself as pro-life... Um, the Republican Party has gone way far afield in their attempt to take from women and other people, all people, freedoms. Na de economie en immigratie is abortus een van de belangrijkste campagnethema's. Twee jaar geleden werd het landelijk recht op abortus teruggedraaid... en werden er in 21 staten strengere wetten ingevoerd. En op de bodem van de Noordzee is steeds minder leven te bekennen. Door overbevissing en scheepvaart zijn veel vissen en bodemplanten verdwenen. Een nieuwe populatie van zo'n 1500 oesters moet hier wat aan gaan doen, vertelt deze marine-ecoloog. De oesters kwamen 140 eh, jaar geleden heel veel voor in de Noordzee. En toen vervulden ze een eh, best een belangrijke rol, omdat ze eh, een aanhechtingsplaats waren voor allerlei andere plantjes en dieren. En ook omdat ze een schuilplaats konden bieden voor kleine visjes en zo. De oesters worden op betonnen driepoten geplakt en op de bodem van de Noordzee gezet. Het weer dan, vanavond en vannacht af en toe regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10.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 another day. Kom na de zonde. Hoe kan je zo'n eh, mooi en zo'n lief meisje dan ook wegsturen? Moet je gewoon ook niet doen. Dus niet verstandig. Dus not, eh, not wise, zeggen ze dan. Ik ga meteen al naar mijn eerste verzoekje toe. En het is een eh, verzoekje van Annemieke Vos. En ja, ze weet dat ik ook fan ben van de Moody Blues waarschijnlijk. Want nou, we, hebben er allebei iets mee. We had to fall in love. Annemieke, voor jou. tussenuit te zijn geweest... vind ik het wel weer heerlijk om op terug te zijn in de studio... en eh, die heerlijke muziek eh, voor u te mogen uitzoeken. En, eh, maar ik doe dat niet alleen, want u helpt me daar voorkomen bij. En ik, had, of ik heb vanavond wel weer een heel bijzonder verzoek... van een Vesti Bunyan. Het is een singer-songwriter. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik heb het nummer natuurlijk even voorbeluisterd. En Petra Dillema, leuk dat jij ook weer meeluistert... En voor jou speciaal, uh, eh, Vesti Bunyan. Dank voor eh, het verzoekje. Want eh, ja, ik, waarschijnlijk maken een hele hoop luisteraars kennis met weer wat heel nieuws. Ja, nou, wat bijzonder. En wat een fragiel eh, Heb jij de kaart van de postcode loterij? Nee, ik heb niks van de postcode loterij. Ja, dat, is, eh, ellende met die reclame af en toe. Dus mogen mag wel helemaal doen. Ja, die reclame. Ik, eh, ik heb me ook meteen zijn strot omgedraaid, luisteraars. Zo gaat dat in het leven. Maar we gaan verder genieten. freight train north to Detroit City. And after all these years I find I've just been wasting my time. So I just think I'll take old Charlie Pride, put him on a southbound freight and ride. I'm going back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I want wanna go home I wanna go home Oh Lord, I wanna go home I wanna go home nou, ik niet hoor. Blijf nog een tijdje. 12 uur vannacht ga ik pas naar huis. En dan ga ik mijn zaag slijpen, want morgenochtend om 9 uur... is het weer de bedoeling dat ik de week door ga zagen, luisteraars, bij Radio Zandvoort. Duif de week door met allemaal gauw ouwe en een cabaret, maar lachen. Kortom, een heel gezellig eh, programma. En, eh, ja, het meest eh, vrolijke ontbijt van Kennemerland noem ik het altijd. Maar vanavond is allemaal serieuze muziek. Zou ik niet zeggen van Duif dat die ook serieus kan zijn, maar dat kan ik echt hoor.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 Met Only... Eh, nee, One Friend, zo heet het nummer, kort afgeschreven. Eh, we gaan genieten van Michael Lawrence to Rock. En dan denkt u van eh, een rocknummer tijdens een app- en vloed-uitzending. Dat kan toch niet waar wezen, Charles, nou. Maar dit is een mooi rocknummer. You Took My Heart Away. the moon so blue Turning all my thoughts to you I was without hopes or dreams I tried to dull an inner scream weer zo'n eh, prachtig nummer. Michael Learns to Rock. Ik ken het helemaal niet. You Took My Heart Away, zo heet het. Je moet maar eens opzoeken. Eh, op YouTube natuurlijk, want eh, ja, dan zie je ze wat alle muziek voorbij komen. Je moet alleen flink betalen als je dat uh, wil beluisteren allemaal... zonder dat er af en toe reclame tussendoor rolt. Dat kost geloof ook iets van 15 euro per maand. En dan kan je het ook nog wel... die videofilmpjes ook nog downloaden geloof ik. Maar dat is toch een hoop geld. en ja dat badje, je dan maar voor over hem, hè, zeg ik dan. Er is zoveel mooie muziek zoals dit bijvoorbeeld. ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charles Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. Ja, waaronder Dreams. En dat, was, eh, dat, dat kennen we natuurlijk van de Everly Brothers. Maar dit waren niet de Everly Brothers. Dit was Glenn Gamble samen met Bobby Gentry. In eh, de grote hit die ooit de Everly Brothers eh, hadden. We hebben ook de groep Lobo eh, bereid gevonden om vanavond voor ons op te treden, luisteraars. How Can I Tell Her, zo heet het nummer. U kent de groep Lobo van Me and You and a Dog Named Boo. Maar dit is iets, uh, ja, iets geheel anders, mag ik wel zeggen. Ik ga hem voor u draaien. How Can I Tell Her? when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. doesn't know about you I can tell her my trouble She makes them all seem right I can make up excuses Not to hold her at night Ja, dit uh, komt uit 1973, luisteraars. How can I tell her Lobo?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 It's just the same, this miss you game. is missionized are the longest. Ja, die lange, lange, lange nachten. Dat jij er niet bent, dan mis ik je vreselijk. Cliff Richards, u had hem ongetwijfeld uh, herkend... met een van zijn grote hits, Miss You Nights. We gaan genieten van een eh, nummer uit eh, de serie From a Star eh, is Born. en dan gaan we genieten van Lady Gaga... die een duet zingt met Bradley Cooper, zo moet ik het zeggen. Ik moest even spieken naar de juiste naam. Bradley Cooper is de man... En Lady Gaga natuurlijk de dame. En we gaan genieten van het nummer Always Remember Us This Way. Always Remember Us This Way. Ja, zo zeg ik het goed. Letters on the sky Burning in your eyes You look at me Babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold heel terecht applaus voor een live uitvoering van... Always Remember Us This Way. Ik dacht even dat er een duet zou komen tussen die meneer die daar ook bij betrokken is in die scène. Maar die was slechts om het aan te kondigen. Die aankondiging die had ik er eventjes uitgeknipt, want ja, we, we, luisteren naar muziek, niet, naar een praatje natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, ik dacht dat hij mee ging zingen. Maar, maar de teleurstelling. Nou nee hoor, ik vond het een prachtig nummer. Lady Gaga, Always remember us this way. Nou, ik hoop dat u zich mij ook eh, altijd herinnert als een, eh, een oud duifje... wat mooie muziek voor u draait, toch? Here I am just sitting around with an old piano and a Want I can make music. same old Ja, mechanisch dan, hè? Met, eh, met een draaitafel of een cd-speler. So en hulp van Karen Carpenter bijvoorbeeld. I can make music. Dankjewel, Kern. I thought I knew. And I can't make music. No, I can't make rhyme. me away make right. Karen Carpenter, die ook nog eens fantastisch kan drummen. I Can Make Music. Dit is Richard Marks, Right Here Waiting. Richard Marx. Right Here Waiting. We gaan eh, genieten van uh, Art Garfunkel. Garfunkel, I Only Have Eyes For You. We gaan luisteren naar George Benson. die heeft ook een nummer gecoverd. Nothing's Gonna Change My Love For You. Kent u natuurlijk allemaal, een grote hit. Maar als George Benson het zingt, klinkt het toch net weer even anders, luisteraars. Ga er maar eens even lekker voor zitten en geniet maar. the days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever oh so clearly.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 Nothing's gonna change my love for not so easy. Our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want Everything van de Stylistics natuurlijk. En we gaan eh, naar Niels, eh, het Niels toe, luisteraars. Dus ik moet er even tussenuit, maar ik ben nog eh, tot 12 uur bij u vannacht.